In Cairo proberen demonstranten het ministerie van Buitenlandse Zaken het gebouw van de staatstelevisie te bestormen. Het kantoor van de partij van president Mubarak is in brand gestoken. De demonstranten trekken zich niets aan van de avondklok in heel Egypte, die van kracht is. De politie gebruikte vandaag overal traangas, waterkanonnen en rubberkogels. Zeker één betoger in Suez kwam om het leven. Ook het leger is in de grote steden op straat, maar lijkt tot nu toe niet op te treden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft Egypte opgeroepen vreedzame protesten toe te staan en zijn veiligheidstroepen in bedwang te houden. Ook de demonstranten riep ze op zich in te houden. Het kabinet trekt een plan in van het vorige kabinet om meer huizen onder het hoogste belastingtarief te brengen. In het kader van het crisispakket stelde het kabinet Balkenende een speciaal hoog belastingtarief in voor huizen met een WOZ-waarde van meer dan een miljoen euro. Bovendien zouden steeds meer huizen onder die villa-belasting gaan vallen, doordat de grens van 1 miljoen niet mee zou stijgen met de algemene waardestijging van de huizen. Het kabinet heeft nu besloten die grens toch te verhogen. Minister De Jager is het er niet mee eens als straks een groot deel van de Nederlandse huiseigenaren de villa-belasting moet betalen. Ajax-voetballer Luis Suarez vertrekt per direct naar Liverpool. De clubs zijn het vanmiddag eens geworden over een transfersom van 26,5 miljoen euro. Ajax vroeg 30 miljoen. De Engelsen wilden eerst niet verder gaan dan 15 miljoen euro. De Uruguayaan Suarez was bezig aan zijn vierde seizoen in Amsterdam. Hij maakte meer dan 100 doelpunten voor Ajax. Vorig seizoen was hij topscorer van de eredivisie. Het weer... Vanavond en vannacht matige vorst met temperaturen van min 3 tot min 7. Morgen opnieuw zonnig en fris met maxima rond het vriespunt.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 Vanavond zijn dat Roy Halderman voor de techniek en Tom Hendricks, muziekkeus en presentatie. De eerste maand van dit jaar is alweer bijna voorbij. De tijd raast. Laten we maar even rustig beginnen. Misschien even terug naar de kerstfeer met de Amerikaanse jazzpianist David Benoit. Chestnuts roasting by an open fire. decided now. So what are you gonna do? Now if you don't love me, I wish you'd say so. I love you so much, honey. I just got to know I'm just a fool for you. What are you gonna do? Een heel oudje was dit. Elf Gerald met het nummer Undecided. Begeleid door de band van drummer Chick Webb, bij wie Ella ooit haar muzikale loopbaan begon. En dat was in 1935. Vier jaar later overleed de, de orkestleider al.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 Twee weken geleden draaide ik op zondagmorgen wat van de Amerikaanse actrice en jazzzangeres Morgana King, die onder andere te zien was in twee delen van de beroemde Godfather Story. Als 16-jarige werden in 1953 in een nachtclub haar zangtalenten door een platenmaatschappij ontdekt en drie jaar later maakte zij haar eerste album, For You, For Me, Forevermore. En van dat album was ook het net gedraaide Everything I Love afkomstig. Diezelfde zondagmorgen draaide ik ook weer eens wat van de hardbop trompetist Lee Morgan. Ook hem heb ik weer meegebracht, voor het spelen van een ballad waar hij ook een meester in was. Lee Morgan met Since I Fell For You. Nee, dit was geen cello, maar een double bass, oftewel een contrabas. Gespeeld door een van de meest opgenomen bassisten van de laatste 20 jaar, die in 1972 geboren Christian McBride. Ooit begon hij op de basgitaar, maar toen hij in aanraking kwam met de jazz, stapte hij over op de contrabas. Hij trad al met vele grootheden en speelt in uiteenlopende combinaties, ook in de big band. Maar hier hoorden we hem met een simpele begeleiding van de piano in het nummer Miyako. Al meer dan 50 jaar zingt Ernestine Anderson jazz en blues. En vorig jaar bracht ze nog een album uit. Luister naar Ernestine Anderson in It Ain't Nobody's Business. should take a notion to jump right in the ocean. Ain't nobody's business what I do. If I go to church on Sunday ride around and boogie all day Monday. Ain't nobody's business what I what I do. Now, if I give him my last nickel, and that leaves me, leaves me in a pickle. Ain't nobody's business, ain't nobody's business what I do. Het eh, blijft tot nog toe een eh, rustig jazzavondje hier. Met alweer een hele mooie ballad. Ditmaal gespeeld door een, eh, ja, een unieke veteraan in de jazz. Namelijk Benny Carter. Virtuoos op zowel trompet als saxofoon. En bijna 60 jaar toonaangevend in de jazz. I'm Coming Virginia toverde hij vanavond aan zijn klare trompet.